en een militaire post van Hamas... Op beelden vanuit de Gazastrook zijn explosies te zien. Over eventuele slachtoffers is volgens persbureaus niets bekend. Het leger zegt dat de aanvallen een reactie zijn op de twee raketten die gisterochtend vanuit de Gazastrook werden afgevuurd. Die kwamen in zee terecht. Een Zuid-Koreaan is de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea overgestoken. Volgens het Zuid-Koreaanse leger gebeurde dat op nieuwjaarsdag. Autoriteiten proberen de identiteit van de oversteker nog te achterhalen. De grens is verboden terrein en ligt vol met landmijnen. Het is niet duidelijk of de persoon nog in leven is. De Noord-Koreanen is via een militaire telefoonlijn gevraagd de oversteker te beschermen. Bij een verkeersongeluk in het Brabantse Berlicum zijn vijf mensen gewond geraakt, onder wie twee kinderen. Eén man moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Het ongeluk gebeurde gisteravond op de provinciale weg richting Den Bosch. Er waren twee auto's bij betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Een misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew gaat gewoon volgens planning door. Zijn advocaten proberen de zaak tegen te houden via een verzoek bij de rechter, maar die gaat daar niet in mee. De zaak is aangespannen door een vrouw die zegt dat ze als minderjarige herhaaldelijk door de prins is misbruikt. In België wordt gezocht naar twee ontsnapte gevangenen. Zij wisten op oudjaarsavond te ontsnappen uit de gevangenis van Aarlen. Justitie denkt dat het om een onvoorbereide actie gaat... maar sluit niet uit dat ze misschien hulp van buiten de gevangenis kregen. De twee worden niet als gevaarlijk beschouwd. Het weer nog. De laatste regen trekt in de loop van de ochtend weg. In de middag is het vaker droog bij 11 tot 13 graden. Komende avond keert de regen terug en dan ook kans op onweer en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp.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 Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Oh yes, don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, teeth police will come. Checking to see if every pearl is missing. Don't be missing any spot. the tattletale and Santa, he won't come. Give your love a dawnless breeze when he breathes. The season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you cry and rave and wish you be hate. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night. fout zou gaan tussen ons, weet dan. Er is niemand die jou vervangen kan.